Annette Schuts met het NOS Journaal. Mona Keizer keert niet meer terug bij de BBB, heeft ze gezegd op een extra ledenvergadering. Een paar weken geleden werd ze gepasseerd om Caroline van der Plas op te volgen als partijleider. Vanavond zou op het partijcongres worden gestemd over een motie voor een onafhankelijke bemiddelaar. Maar vlak voor de stemming maakte Keizer bekend dat ze heeft gezegd dat ze haar lidmaatschap opzegt en niet terugkeert. De straat van Hormuz wordt snel weer opengesteld voor hulpgoederen, zegt de Iraanse VN-ambassadeur. Iran geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de VN. Die waarschuwde voor ernstige voedseltekorten en humanitaire crisis wereldwijd als gevolg van de blokkade. Disruptions in the maritime trade through the Strait of Hormuz risks creating a ripple effect impacting humanitarian needs and agricultural production in the coming months. Immediate action is essential to mitigate these consequences. Iran zegt ook schepen met landbouwgoederen weer toegang te geven. Hackers hebben bij een aanval op websites van de Europese Commissie... een onbekende hoeveelheid data gestolen. De Europese Commissie meldt vanavond dat de hack dinsdag werd ontdekt... en dat door snel ingrijpen de gevolgen beperkt zijn. De hackers hebben tegen een tech-website gezegd... dat ze de data later online willen publiceren. Verschillende lokale partijen, met name die lijken op PRO... de nieuwe roepnaam van GroenLinks PvdA... zijn niet blij met hun nieuwe naamgenoot. Zo schrijft PRO Hengelo dat het gebruik van dezelfde naam... voor een landelijke partij kan leiden tot verwarring. En die mening deelt PRO Vlissingen. De fractievoorzitter van die partij overweegt zelfs naar de rechter te stappen. Tuurlijk, als men komt met een gesprek, dat zal ik nooit weigeren. Je moet altijd constructief denken wat dat betreft. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. We moeten de boel niet omdraaien. Wij zijn natuurlijk wel met de naam als eerste gekomen. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen later op de dag pas droog.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 to a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang. Bang, bang, bang. It's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang. It's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Bang, bang. bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up.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 Take the shackles off my feet so I can so dance. I can I just wanna praise you. Just wanna praise you. just wanna praise you. Just wanna praise you. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. sur ton canapé. Les trains de ma mémoire, elles me tiennent attrapée. C'est l'amour sans futur qui donne un réveil tout le jour. Espoir, la tendresse, la promesse de l'aventure. Il risque rien à rien et je vais devant en poupe. À la guerre comme à la guerre, mais je le vent en poupe. On dit vouloir se pouvoir, moi je le vent en poupe. La pire, c'est l'eau qui dort. Après moi le déluge, je me sens souvent seule parmi tous les petits monde Je désire mes sens sans cette solitude profonde. Je suis pas comme l'air que tu as expiré et que j'ai inspiré. C'est ma vie en dépendait. le seul parmi tous les peuples du monde. Je désire un espace cette solitude profonde. Je suis libre comme l'air que tu as et que j'ai inspiré. ma vie en dépendait, il risque rien de rien. Et je le devant en poupe, la guerre comme la guerre. Mais je le devant en poupe. Je me sens souvent seule parmi tous les peuples monde. Je désire mes sens cette solitude profonde. Je suis pas comme l'air que tu as expiré et que j'ai inspiré comme si ma vie en dépendait.